11 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft een man van 35 opgepakt vanwege het steekincident van gisteravond. Toen werden een jongen van 13 en twee meisjes van 15 gestoken in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. De drie slachtoffers kenden elkaar niet. Ze konden na een bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn motief is nog onduidelijk. Een van de invloedrijkste zakenmensen van Malta is officieel aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Galicia. Het gaat om de directeur van een energiebedrijf die ook een hotel in handen heeft. Volgens politiebronnen was hij het brein achter de moord, maar zelf zegt hij onschuldig te zijn. Ook de premier van Malta ligt onder vuur vanwege de moordzaak. Bronnen verwachten dat hij vanavond of morgen zijn aftreden bekendmaakt. maakt. Zo'n twintig volwassenen zijn met elkaar op de vuist gegaan tijdens een kinderfeestje. Dat gebeurde in een binnenspeeltuin in Vught. Volgens Omroep Brabant begon het met ruzie tussen kinderen... en leidde dat tot een vechtpartij tussen hun ouders. De vechtende ouders kenden elkaar niet. Veel kinderen zagen het gebeuren. Toen de politie aankwam waren de meeste betrokkenen al verdwenen. Er is niemand aangehouden. In Almelo is de wedstrijd Heracles-ADO geëindigd in 4-0. Twee doelpunten kwamen van Cyril Dessers, die daarmee topscorer is in de eredivisie. Fortuna Sittard heeft thuis met 1-0 gewonnen van FC Groningen. Het is de eerste nederlaag voor de Groningers in acht duels. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden oud-trainer Pim Verbeek.